Voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Tegen aanpassingen die premier Rutte bij de EU heeft bedongen onvoldoende. Jan Roos, die met geen pijl campagne voerde tegen het verdrag... vindt dat Rutte geen gehoor heeft gegeven aan de wens van de stemmers. 61 van de stemmers heeft nee gezegd. Die willen geen aanpassingen, die willen geen associatieverdrag, zegt hij. Ook Thierry Baudet vindt de bijlage die er nu komt een onzinnig idee. Allerlei mechanismen uit het verdrag zullen nu toch in werking worden gezet, zegt hij. De aanklager in het proces tegen Christine Lagarde eist vrijspraak voor de IMF-topvrouw. Ze wordt beschuldigd van nalatigheid tijdens haar ministerschap in Frankrijk, maar het bewijs is volgens de aanklager flinterdun. Lagarde had in 2007 als minister van Financiën haar goedkeuring gegeven aan een beslissing van een geschillencommissie. Die besloot dat de overheid ruim 400 miljoen euro moest betalen aan de zakenman Tapie. Vorig jaar oordeelde de rechter dat de betaling onterecht was en dat het bedrag moest worden teruggevorderd. Lagarde staat terecht omdat zij een belangrijk aandeel zou hebben gehad in het tot stand komen van de afspraak. Zij heeft dat zelf altijd ontkend. De man die ruim een jaar geleden werd overmeesterd in een talis heeft een bekentenis afgelegd. In augustus kwam de Marokkaan in de trein van Amsterdam naar Parijs schietend uit de wc. Drie Amerikanen wisten hem te overmeesteren. Voor een Franse rechter heeft de verdachte nu bekend dat hij een aanslag wilde plegen, maar niet op zomaar burgers in de trein. Hij zei dat hij een specifiek doelwit had, maar wie of wat, dat is onduidelijk. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, vooral in het noorden. De temperatuur daalt tot ongeveer 1 graad. Aan de grond is vorst mogelijk. Morgen lost de mist langzaam op en er kan wel lage bewolking blijven hangen. In de middag is er af en toe zon, maar op andere plaatsen blijft het grijs.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 If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home. Hey, hey. Need somebody gonna find your way, ease your way back home. Hey, hey. You believe that I'm the one to love again. Do you know that I really could be that very special friend? I see the sparkle in your eyes as I whisper in your Come tell me the truth now. Is it me or am I not even here? And you say, Hey, hey, hey, hey. If I need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If I send somebody, gonna find my way, make my way back home. Hey, hey. If I need somebody, gonna find my way, ease my way back home. Hey, hey. So now I wonder what, what is this all about? Do I really have to worry or can I just twist and shout? Do you think I can make a chance along this road? Or do you realize I don't know how to carry a heavy that's when I say, hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home, hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Send somebody gonna find your way, make your way back home. Hey, hey. If you need somebody gonna find your way, ease your way, hurry your way, come our way, get your way back home. Hey, hey. weet nog eh, dat hij eh, hier eh, het heeft aflopen maken. Tenminste, hij had het bij zich. En op een gegeven moment zei hij... nou, ik heb nu officieel verklaard dat dat nummer af is. En eh, toen heeft hij hem eh, ook eh, nog gespeeld. Akoestisch wel te verstaan. En inmiddels is dit natuurlijk de echte versie. Hey, hey. En hij heeft ook nog een Nederlandstalig nummer vandaag online gezet. Zal ik die er maar meteen achteraan draaien? Want dan zijn we er meteen vanaf ook. Want dit klinkt natuurlijk wel heel anders, eerlijk gezegd. Maar hij is en blijft natuurlijk wel een beetje een held bij ons, die uh, Halfheid. Ehm, <laughs> ik zit even te zoeken waar dat ding eh, nu, eh, nu is gebleven. Hier heb ik hem. En dat is toch een beetje een kerstachtig nummer, moet ik erbij zeggen. Als je het maar hoort. En ik moet je ook eerlijk zeggen... Hij doet mij een beetje denken aan die Nederlandstalige hiphop... die we op dit moment ook kennen. Opnieuw, Ro Halfheid, maar nou solo. Ik voel mij zo koud. maar voor de gein. Want ik vind dat ik niet anders dan mezelf kan zijn. Dus... Hmm, en als ik aan je denk, dan maak je me zo heet dat ik niet eens meer weet hoe mijn eigen moeder heet. Hey. Geef niet als je me aanzet tot foute dingen doen. Ik heb het voor je over, doe alles voor die zoen. Yeah. fit voor extreem, de laatste hits op mijn oude stereo 180 op de linkerbaan, het is bij de zone Ik was vanavond liever naar jou, zo geweest Maar het lot besliste anders, dus sta ik op dit feest En ik heb geen ander, dus ik ben niet snel geweest Laat de wereld dan maar klappen en mij maar uitgespeest hey. Zeg me dat je van Hij kan het wel. Eh, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Voordat hij helemaal eh, doorschiet. Ik was even vergeten het vliegtuigje af eh, te <laughs> zetten. Ja, dan gaat hij gewoon spelen natuurlijk. Zou ik ook doen als ik jou was. Um, ehm, Kid Harlequin was dat met Hound. En, dat was dan de titel. En niet Heunt, maar Hound. Ehm, Marcella Bovio is degene die, die, dat in, die de vocalen voor de rekening nam. En het is naar mijn smaak toch een van de meest sterke nummers die hij eh, heeft eh, gemaakt, eh, Kid Harlequin. daarvoor hoorde je trouwens een, een, een fijne van Ro Halfheid. Want dat was toch wel het, het, het summum. Hij heeft er iets Nederlandstalig. Zal die heeft hij wel volgens mij wat vaker gedaan. Maar dit kwam toch zo aardig in de buurt. Omdat dat ook uh, Nederlandstalige hiphop behoorlijk in opkomst is. En daar heeft hij toch ook uh, eventjes een bijdrage aan geleverd. Want eh, deze man is eigenlijk wel een beetje van alle markten thuis. Dat kan je wel zeggen, want eh, we hebben begonnen met Hey Hey... en dan eventjes een Nederlandstalig uitstapje van Ro nog andermaal. Dus we hebben gewoon twee nummers achter elkaar gedraaid. Kan ook niet anders, want op een van de landelijke zenders gebeurt dat... tussen 4 en 6 regelmatig dat er een een, eh, dubbel, eh, ja, een dubbele artiest eh, zit. En dat is gewoon format. Uh, programmaformat zelfs nog. Dus ik doe niet onder voor deze persoon op Radio 2. Hè? Wouter van der Goest, trouwens ook een ex-CFM-medewerker, moet ik er even <laughs> bij, bij, zeggen. Dus wat dat gaat, is het niet vreemd. Je hebt hem al kunnen horen, maar goed. Hij is van het Ever After project... Michel Ebbe, eh, ja, moet ik er nou zeggen dat het town is wat hij voor... Nee, hij heeft het gewoon zelf eh, gemaakt voor, vorig jaar. Maar nu komt hij gewoon heel erg mooi uit, want het is kerstmis. En daar wordt ook de link uh, ingelegd. A Letter to Dreamland, hier is Michel Ebbe. Hey there, little sister. what's going on? It's been ages, way too long. A lot has happened, months went by. Sometimes a laugh, sometimes a cry. Oh, I wanted to write sooner, words were hard to find. Didn't know how to tell you what's been on my mind. I'll ask Father for your address and tell the mailman to get there fast. Day grows short and making way for the night. Moon comes up, look how bright it shines. I'll go to bed early as soon as I can. There in dreamland, I will see you again. try my best to do as you ask, but it's hard to see that he's so sad. So I've been good, kind and bold, and I always listen to what I am told. Mama, like you, she tries to be strong, fighting tears where they belong. Oh, it's unfair. Life moves on in a world without us everything's wrong. Sky turns grey, it slowly gets cold. Birds leave for summer, leaves start to fall. We know there is magic, it isn't hard to find. There in dreamland, first snow will fall tonight. miss you, little sister. I miss you, smile. I miss our adventures these countless times. Oh, I miss us playing all the fun that we had. Even our fights, well, they weren't so bad. So may you look like a princess in your favorite pink dress. May snow angels be your dearest new friends. May you always be happy, never be blue, and forever remember the ones that love you. But that's it for now. I'll ride again soon, and I hope they're in dreamland. It's Christmas time. Nocturne dus van Tamara Woesterburg. Eh, ze zei het al op eh, haar eigen Facebookpagina. 3 voor 12 luisterpaal. Daar is hij al op doorgebrongen, de kolonie. Het eh, album wat zij onlangs heeft uitgebracht. En, ja dat is wat we al, al net al zeiden aan het begin van dit tweede uur. Of een beetje aan het eind van het eerste uur. dat in ieder geval, deze Tamara Woesterburg, 12 januari hier bij ons in Alternative FM gaat eh, verschijnen. Dus eh, dan eh, gaan wij in ieder geval het een en ander horen wat ze allemaal gemaakt heeft. En dan gaan we natuurlijk ook het hoe en het waarom van dit album eens eventjes onder de loep nemen. Want daar staan daar natuurlijk ook hele aardige dingen, wat zeg ik, hele mooie dingen tussen. En dit was er dus eentje van. Um, dat zeggende gaan wij weer eventjes naar het indie gebeuren weer van de Tiger Pilots. Voormalige deelnemers van de Rob Akda wordt, maar dan van 2015, 2016. Want daarin zaten zij verstopt. Het nummer dat heet Home. natuurlijk een, eh, een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar geweest. de EP-presentatie e van Jo Marches, ook uit Utrecht. Want eh, daar eh, komt ze vandaan. Johanneke Kranendonk is een van de drijvende krachten achter Jo Marches. Silver and Gold hoorde je titelnummer overigens. wij hebben ook The Night veelvuldig gespeeld. Maar inmiddels is ook al doorgedrongen tot 3FM. En dan doe je het goed, want dan ben je al aardig op weg om je muziek eh, aardig op die manier te verspreiden in dit land. En dat is natuurlijk wel hard nodig, want eh, de ruimte is beperkt. Half tien inmiddels uh, bij Alternative FM. We gaan door wat betreft het verhaal over The Tree of Life. Want wat was nou het geval? ik zat daar eventjes op te koekeloeren hoe dat zat. Met dat verhaal van Michel Ebbe en zijn vrienden in Rotterdam. En ik eh, ben dat een beetje tegengekomen bij de man die, eh, die ik heb klaarstaan. Tenminste het werk wat, eh, waar hij ook aan meegewerkt heeft. T.B. Florissen. Thomas Florissen voor Intimi. want daar staat dan ook het verhaal. Nou, eigenlijk had ik dat al min of meer geweten. Want het gaat over het verhaal van een album wat opgedragen is. Of tenminste de opbrengsten die gaan naar de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging. En eh, het verhaal van Michel eh, Ebbe is dat hij eh, is gaan zoeken met zijn partner in dit geval, naar de muziek voor de uitvaart van zijn nichtje. En ze kwamen er toen achter dat het te weinig vrijgepaste muziek is voor de uitvaart van een kind. En toen hadden ze besloten om dat verhaal van Ever After, Ever After, The Tree of Life in het leven te roepen om daar muziek voor, voor te maken. Nou, daar zijn ze wonderwel in geslaagd. Ik heb een aantal weken geleden heb ik daar wat aandacht aan besteed aan eh, de werken. En nu komen er ook alweer drie in voor. Eh, zo dadelijk ook nog eh, Linda Kreuzer die voorbij komt. Maar eerst dus T.B. Florissen. Wie is dat? Nou, hij is nogal erg bezig met het maken van jazz. Ehm, ja, tenminste een behoorlijke jazz-invloed. En hij, zijn bijdrage voor die Tree of Life, The Ever After project... is When the World is Fast Asleep. slowly says goodnight. The shades go down all over town, and I turn on the lights. When I get in bed and lay my head on your warm and velvet chest, I am lost for words. I don't feel the urge. let the silence do the rest as you slowly drift away just won't let go of your hand. I'll be here when the night is dark and greet you as a friend. The morning light will come in time, oh my baby, hush, don't wait. I still love you to the morning back when the world, the world is fast asleep. night. You looked so bright in your favorite summer dress, but the sparkle in your eyes revealed a sense of helplessness. Let go of all these ghosts and all these monsters that you fear. Get close to all your hopes and dreams and the ones that you want as you slowly drift away, I just won't let go of your hand. I'll be here when the night is dark and greet you as a friend. The morning light will come in time, oh my baby, hush, don't wait. I still love you to the moon and back when the world, the world fast asleep. Would you let me be? Would you wait for me if I'd close my eyes and count to three? When I'm feeling strange and the morning light is coming through the morning rain. Should I know the words for this? Should I walk you home? word. Cause no supposed to be, cause nowhere I call you once or twice to make up? Would you mind if I don't? Would you mind if I refuse to go? Cause I want us to play on. goodbye. Mooi hè? Even nog eh, die eh, stilte die er nog eventjes eh, zelf nog eventjes doet hier op de zinnen. Ja, <laughs> dus niet. Je moet beter opletten. <laughs> Goed. Ehm, nee, het is natuurlijk in deze tijd van het jaar zeker dat we dat een beetje ingetogen doen. heel toevallig. Je gaat wel over de dood nadenken. Als eerst je eigen moeder overleed uh, eh, of eh, dat gebeurt dan in november. En dan eh, ga je er zelf over nadenken. Dan kom je dit tegen. Dan ga je nog een keer nadenken. En uiteindelijk heeft deze jongen besloten om deze week ook maar zijn een uitvaartverzekering aan, zich aan te meten. Want ja... Ten slotte eh, is het niet de bedoeling dat je nabestaanden met de problemen van jou uh, opgezadeld moet worden. dat is dan eh, voor mij eigenlijk de, de beweegreden. En ik moet je ook zeggen, ik heb het gezien wat dat nog met zich meebrengt. Als, er, ja, als je denkt dat de dingen niet helemaal goed geregeld zijn, maar uiteindelijk dat het dan toch allemaal wel goed eh, afgehandeld is. Eh, dat heb ik dan eh, ook meegemaakt in november. Dus wat dat er gaat is het overlijden. En natuurlijk ook in dit licht het verhaal van een kind. Wat, wat het dan niet kan meer navertellen. En dat daar dan weinig muziek voor is. Ja, dan wordt dat, een, dat onderwerp best wel heel speciaal. En daarom weer dus drie nummers van dat album. Uh, de Ever After Project weer gedraaid eh, bij ons. Eh, hij is ook geweest. Deze man eh, komt ook uit dat mooie gedeelte van Rotterdam. maar hij heeft wel een liedje over de zee geschreven. Hoewel we daar ook weer erg waakzaam moeten zijn. Want als het aan het kabinet ligt, komen die windmolens er toch wel. maar goed, er zijn zoveel liedjes over de zee geschreven. En dit is er een van Jeroen Rama met De Zee Roept. dag dezelfde routine. Hij loopt langs de kliffen, turend naar zee. Vandaag blijft hij stilstaan en denkt naar de meeuwen. Hij vraagt heel dwingend, wanneer mag ik? zee roept. De zee roept. Wachtend op antwoord kijkt hij naar boven. Voor even is hij een standbeeld aan zee. zijn schouder, één op zijn hoofd en op zijn armen twee. Totdat de roep komt, de roep komt uit zee. Het standbeeld ontwaakt en geeft haar een antwoord. Juist. Hunt was dit met These Hollow Minds. Want dat is de EP. Hij heeft een verschrikkelijke rondreis eh, moeten doen voordat hij bij mij eh, terecht kwam. Maar uiteindelijk is dat wel gebeurd. Reflection hoorde je. Daarvoor hoor je De Zee Roept van Jeroen Orama. Een van de mooie nummers die mij altijd bij zal blijven... is geschreven door Jerusa. En dat nummer dat heet Lay It Down. het eh, project eh, van Gerben van Etten. Hij is eh, onderdeel van de Cosmic Carnival. Maar dit is ook iets wat hij graag zelf heeft in elkaar gezet. Daarvoor hoorde je trouwens Lay It Down van Jerusa. dat nummer dat... En eigenlijk de song gaat min of meer over... dingen loslaten in het leven. ja, leg het neer en geef het een plek. Dat is zo'n beetje de strekking van het verhaal. Maar ik eh, vind het nog steeds een van de, van een van de mooiste songs eh, die er ooit eh, geschreven is in, ja, in dit land. Wat dat, wat dat gaat. En het bereikt dan ook niet helemaal ja, de weg naar boven. Dat is dan wel weer jammer. Ehm, Bleu Noir is dus, wat ik al zei, min of meer een beetje in het verhaal van Gerber van Netten. Hij is de toetsenman bij de Cosmic Carnival. Eh, komt uit eh, Rotterdam en daar komt die band natuurlijk ook vandaan. En uiteindelijk heeft die band behoorlijke vlucht eh, genomen wat betreft de muziek. want inmiddels heeft die band behoorlijk wat, wat aanhangers opgeleverd. Nou, dat is een beetje, een beetje de laatste wapenfeiten van, van dit programma. Ja, dan wordt de microfoon er ook maar weer even bij gepakt. Want we zitten weer een beetje aan het slotstuk. En dan zeggen Marcus en ik tot volgende... Wow, oh, sorry, nog een keer, want ik moet hem natuurlijk wel de goede... Beetje jammer dit, ja. Ja, dan gaan we het nog een keer. Tot volgende, week. Kijk, dat gaat dan weer wel goed. <laughs> Kijk, dan... Jongen, jongen, jongen. Helemaal goed. Ehm, want eh, in ieder geval, dan, eh, dan is er eh, sowieso weer een reguliere aflevering van dit, dit gezellige programma. en dan gaan we gewoon weer ja, gewoon lekker nummers draaien. Eh, want er zijn nog eh, dingen die eh, nog zeker de aandacht verdienen in, dit, in dit programma. dus dat komt wel goed. Ehm, sluiten af met een nummer. Wat ja, eigenlijk is het een, een bewerking geweest van een hoorspel destijds. waar Richard Burton op te horen is. Het was een project tijdens de, de opleiding. Is mij ooit verteld door deze dame. maar zij heeft dat nummer uiteindelijk bewerkt tot een ja, tot een muziekstuk. Het eh, slaat dus op dat hoorspel. Het eh, hoorspel is van Dylan Thomas. En als we het dan toch een beetje over literatuur in de muziek hebben... dan uh, sluiten we er dan ook graag mee af. En de Milkwood van Fabiana Dammers. Wat mij betreft tot volgende week. Dag. It is night, starfall, and dreams pass by. Petticoats over chill. mazes of colors in despair. wenst jullie allemaal fijne dagen en...